7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. 13 leden van de ondernemingsraad van de Nationale Politie... hebben twee jaar lang een dubbele onkostenvergoeding gekregen. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. De 13 zaten eerder in OR's van regionale korpsen. Na de vorming van de Nationale Politie in 2014 gingen ze naar de Centrale Ondernemingsraad en kregen hiervoor een onkostenvergoeding, terwijl de oude toelage ook doorliep. Of er sprake is van een fout of een gemaakte afspraak wordt nog onderzocht. Een man van 58 uit Utrecht zou vorig jaar gedreigd hebben een bom te laten afgaan tijdens de start van de Tour de France. Hij zou ook zuur naar de wielrenners hebben willen gooien als protest tegen het wielerevenement. Volgens RTV Utrecht heeft de man zijn plan verteld aan een wijkagent. Hij moet maandag voor de rechter verschijnen, meldt RTV Utrecht. De president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Emsley Tromp, is op non-actief gesteld. Hij mag zijn functie niet uitoefenen zolang er een gerechtelijk onderzoek naar hem loopt. De politie deed gisteren op Curaçao een inval in het huis van Trump. Het onderzoek zou verband houden met berichten over zijn privéfinanciën. Zo zou een lening van 3 miljoen dollar aan zijn vriendin zijn gegund zonder onderpand. Ook zijn er verdenkingen over transacties waarbij pensioenfondsen en een verzekeraar een rol spelen. Bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is een interimbestuurder aangesteld. De Verenigde Naties doen onderzoek naar het gebruik van gifgas bij een luchtaanval in Oost-Aleppo. De speciale VN-gezant voor Syrië, de Mistura, zegt dat er sprake is van een oorlogsmisdaad als het verhaal klopt. Opstandelingen die het gebied in handen hebben zeggen dat regeringstroepen vier vatbommen hebben gedropt. In zeker één daarvan zou chloorgas hebben gezeten. Volgens de opstandelingen zijn vier mensen daardoor gedood en tientallen mensen gewond geraakt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vannacht overwegend droog. Morgen bewolkt en in het noorden nog kans op regen. In de middag steeds meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. In het weekend geregeld zon, maar ook kans op een enkele bui. Temperatuur dan rond 21 graden.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 Je luistert nog tot en met 8 uur naar ZFM Jong Zandvoort. Eh, dan hebben we even een eh, klein tussendingetje. Eh, dingetje. Op dit moment is Sharon Roosendaal aan het zwemmen. En op dit moment nou ja, staat er nog geen tijd waar ze ligt. Maar ze staat niet in de top 3. Dus dat is even jammer. Zometeen hoor je er nog meer over. Maar eerst hoor je Koens met This Girl. Thank you. looking looking for something wherever I go, I'll be looking for you. Some people try. to the same, same could ever make me feel the same. Make me feel the same, same, same. met Wherever I Go. Op dit moment eh, is Sharon Roosendaal aan het zwemmen. Die ligt op dit moment op de vierde plek. Ook kijken we even naar de tennis. Ehm, daar staat Kiki Bertens ehm, samen met Rojek. Staan ze voor op Amerika met één setpoint. En ze zitten... Momenteel zitten ze op eh, game point. Dus eh, als ze hun nu winnen... Dan eh, hebben ze gewonnen dit eh, toernooitje tegen Amerika. Je hoort nu eh, Don't Let Me Down van de Chainsmokers. I say your name, but you're not around. You're the Don't Let Me Down van de Chainsmokers. Dan even een update over het zwemmen. Ik zit eh, de standen bij te houden. En op eh, een gegeven moment zwemden ze de hele tijd uh, vierde. Maar wij zien nu achter de naam staan dat ze niet gefinished, niet gefinished is. Dus... Zometeen daar hoor je meer over. En bij het tennis is Amerika even een uh, terugsprong aan het doen op Nederland. Sterk zijn, er is geen... Je hoort nu Ali ik huil alleen bij jou samen met Digidex. En alles komt goed. Is wat ik zei en droef de lasten.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 hangen met wie ik wil. Boos zijn op wie ik wil. tijd verschil. Ik huil alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou ik wil alleen bij jou. Jorden, dus Digidex, ik hou alleen bij jou. Mezelf gaan, alleen bij jou. Ja, het is inmiddels tijd voor de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. Op 20 en 21 augustus zal voor de 26e keer op het eh, populaire Masters Weekend georganiseerd worden de hoofdrol tijdens dit evenement is de wereldberoemde invitatierace voor de beste Formule 3 coureurs in Europa. Deze rijders zullen strijden om de titel Masters of Formule 3. Kijk voor tickets en meer informatie eh, of over de Masters of Formule 3 op www.cpz.nl. Ja, dan nog even over het zwemmen. Ze blijkt niet gestart te zijn. Eh, dan hebben we het over Shannon eh, Rijsberg of zo, wat was het? Hele moeilijke achternaam. Maar eh, zometeen gaan we kijken naar Yuri. Die gaat vlinderslag zwemmen. En dat gaan we even in de gaten houden. Daar hoor je zometeen meer over.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 Ik heb geen wifi in de club. Ik heb geen wifi in de club. Laat me met rust. Ik ben al binnen met mijn boys. Die bitch is gek, meestal zegt ze niks op app. Nu wil ze dat ik er binnen zet. Haal je kaartje op internet. Free me niggas uit de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Je ziet me binnen en ik verspil. Raak je om mijn salaris kwijt. Ik was al binnen. Ik was al Ik kan niet te zien mijn boelen met mijn papi's. Voel je Versace dan. Die bitch is gek, meestal zegt ze niks op app. Nu wil ze dat ik er binnen zet. Hou je kaartje op internet. Free mijn niggas zijn de chill. Kan niet wachten tot we samen zijn. Je ziet me binnen en ik verspil. Raak je om mijn salaris kwijt. Ik was al binnen. Ik was al. Als je uitgaat, kan je niet vooruit gaan dat iemand je binnenzet. Ik ben met een heleboel MB's, maar schat mijn verbinding slecht. Ik neem niet op alsof die feest van mij... Ja, je hoort de broederliefde. Face voorbij is voorbij. Kom maar binnen. We gaan zo even overschakelen live naar Rio. Naar de commentator. We gaan nou, live luisteren naar... Uh, Juri Verlinde die nu gaat zwemmen aan de vlinderslag. Maar nu moet hij eerst de series zien te overleven. Nogmaals, helemaal boven in beeld in baan 1. Jury Verlinden. Gaat voorlopig goed mee. Ligt de voorsprong zo te zien voor Leclos. En ook eh, Metella prima op dreef. Met de laan de leiding, dan Leclos en Shields. Verlinde op plaats 5 in een tussentijd van 24-49. Dan zit hij een fractie boven het schema van zijn nationaal record. 51-75 gezwommen tijdens de halve finale van de Olympische Spelen in Londen. Maar die tweede baan is vaak zwaar. Verlinde moet vol gas geven om plaats 5 binnen te slepen een extra slag komt dan wel goed uit. Tikt aan in 52-48. dat valt niet mee. Dat valt niet mee. Trekt de badmuts van het hoofd. Kijkt nog een keer naar het scorebord. 52-48. Dat is eh, momenteel de 16e tijd. Maar dan kunnen we de conclusie al gaan trekken. De conclusie dat het eh, niet gaat lukken. Want hierna komen nog acht zwemmers in het water. En dat betekent dat voor Juri Verlinde hier de Olympische Spelen er al op zitten. Zoveel opofferingen gedaan, zo hard geknokt om erbij te zijn. En dan zit het er na 100 meter vlinderslag alweer op. Dat is een deceptie voor die Limburgse zwemmer. Ja, Juri Verlinde ligt er dus uit Olympische Spelen. Hij is op de vijfde plek geëindigd. Wij gaan weer verder met het programma. Met de muziek. Hier is Gerard Joling met Lieveling. Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh lekker, lekker ding. Ik hou van jou is daarom dat ik zing. Wow, wow, wow, wow, lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven? Lieveling. Oh, lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. krijg je niet uit mijn gedachten. Lekker niet. laat mij niet langer op Gerard met Lieveling. Het is alweer tijd voor de type films, top 5 films in de bioscoop. Allermooiste melodie, dat is je naam. beginnen we op nummer 5. Daar staat de grote vriendelijke reus voor 6 jaar en ouder. Deze is één plek gezakt. Dan op nummer 4 daar staat Finding Dory. Deze is voor 6 jaar en ouder en deze is ook één plek gezakt. Dan op nummer 3 Jason Bourne voor 12 jaar en ouder. Deze is uh, evenals uh, nummer 5 en 4 twee ple eh, één plek gezakt. Daar staat op nummer 2 Suicide Squad voor 12 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5 en daarmee ook de snelste stijger. En op nummer 1 is dezelfde als vorige week. En dat is Huisdiergeheimen voor 6 jaar en ouder. En deze is, ehm, bleef op hetzelfde plek. Wij eh, gaan verder met de muziek. Je hoorde net uh, voor Lekker Ding, hoorde je een stukje van... Eh, Juri Verlinde, die vijfde werd in de 100 meter vlinderslag. Nu hoor je Major lezen met Cold Water.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 Die helaas het toernooi tegen Amerika hebben verloren. Je the Perfect Strangers van Jonas Blue. Nu hoor je Feel the Love van Sam Veld. my worries drown. They say that I'm a sinner, but I won't let you down. time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. can feel the love feel the love. ZFM. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you too my. afscheid nemen. Ik zeg jullie tot volgende week. Zometeen hoor je Alternative FM. En wij gaan afsluiten met Meu en Final Song. Tot volgende week dus.